met het NOS Bij een schietpartij op een school in het zuiden van Turkije zijn minstens vier doden gevallen, onder wie de schutter. Twintig mensen raakten gewond, meldt de gouverneur van de regio waar de school ligt. Volgens hem was de schutter een student en gebruikte hij een wapen van zijn vader. Gisteren was er ook al een schietpartij op een school in Turkije. Daarbij raakten 16 mensen gewond. In Italië is levenslang geëist tegen een Nederlander... die wordt verdacht van de moord op drie mensen in Milaan. De man van 28 uit Middelburg zou een kledingmagazijn in brand hebben gestoken. Op dat moment lagen daar drie jonge mensen uit China te slapen. De Nederlander werkte in opdracht van twee anderen uit China. Hij moest de drie jongeren bedreigen vanwege een openstaande schuld. Tegen de opdrachtgevers is ook levenslang geëist. De Nederlander ontkent de brand in Milaan te hebben aangestoken. De documentaire van presentatrice Hila Noorzai over de Taliban is weer te zien op NPO Start... Begin dit jaar werd de documentaire offline gehaald... nadat een Afghaanse vrouw die in de serie is te zien was opgepakt. Ze was in de documentaire heel open over de onderdrukking van vrouwen door de Taliban... en kwam herkenbaar in beeld. Volgens Noorzai heeft de documentaire geen rol gespeeld bij die arrestatie. Alle vrouwen die in de documentaire te zien zijn... hebben inmiddels hun toestemming gegeven om de serie weer online te zetten. Een van hen heeft gekozen om onherkenbaar gemaakt te worden. En Michiel Kramer stopt na dit seizoen met betaald voetbal. De spits van RKC Waalwijk vindt het na 18 seizoenen genoeg. Kramer is 37 en komt dit seizoen maar sporadisch in actie bij zijn ploeg uit de eerste divisie. De spits viel vooral op met zijn gedrag. Zo werd hij bij Feyenoord uit de selectie gezet... nadat hij als wisselspeler in de rust van een bekerwedstrijd een broodje kroket at. Kramer gaat zich nu richten op een loopbaan als trainer. Het weer, steeds meer bewolking, maar het blijft wel droog bij maximaal 19 graden vanmiddag. Vanavond kan er wel weer wat regen vallen. Morgen wordt een dag met veel zon, maar ook enkele buien. Het is dan iets frisser met een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Het wordt alsmaar korter en korter. Wat nog opvalt in de regio is de N9. Die is in beide richtingen dicht bij Juliana Dorp, Komt door politieonderzoek en dat duurt nog tot na het middaguur.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 I should have known better to lie. I should have known better To take a chance on him love for granted all along. I'm trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry, the tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you come back home. should have known better To lie to one as beautiful as you Yeah, should have known better To take a chance on ever people jump on you. What this guy is saying can't be true.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 There's no reason to have a friend or two now. Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On fifth fast shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned what other men would do now. Uh-uh. As long as when I up opinion you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. in the flashing. I would've traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limits, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? This. Girl, the way you cook a steak uh. remind me of them strips and roof crisps. You love my smile, no matter how chipped my tooth is. With you, it ain't because my whips is ruthless. So sit on chrome, dipped up deuces, and you ain't flattered by canary and VS dip taste the ballers look dumb when they press you fives and sixes. You don't let them kind of numbers impress you, even though I was somewhat successful. Yeah, me and a player was becoming too stressful, but every since the superwoman has come to my rescue, my winter's been wonderful, my summer's been special us fly the same bark while the villa be painted. Just so we can get really acquainted.